Michel Koenen met het NOS-journaal. De Britse premier May is welkom om te praten in Brussel... maar de lidstaten van de Europese Unie gaan niet meer opnieuw met haar onderhandelen... over het Brexit-akkoord. Dat zegt EU-voorzitter Tusk. Eerder vandaag zei May in het Britse parlement... dat de stemming in het Lagerhuis voor onbepaalde tijd is uitgesteld. May wil in Brussel vooral nog eens kijken naar de grens... tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland... In de huidige deal staat dat de Britten langer bij de Europese douaneunie blijven... als de grens tussen die twee landen niet goed gecontroleerd kan worden. Onder meer partijleden van mee zien daar niks in. Tegen een oud-rechercheur die gevoelige politieinformatie doorverkocht aan zijn vismaatje... is 2,5 jaar cel geëist. De man uit Zoetermeer die zou twee jaar lang op bestelling... de namen van 28 criminelen hebben nagetrokken in het politiesysteem. Hij kreeg daar, volgens het Openbaar Ministerie, een paar honderd euro per keer voor. Een voormalige politieman van 36 heeft bekend dat hij informatie heeft doorgespeeld... maar zegt dat hij daar geen geld voor kreeg. De drie edelherten die vandaag in de Oostvaardersplassen zijn afgeschoten... blijven daar liggen. Ze worden opgegeten door andere dieren die in het natuurgebied leven voorlopig wordt per dag besloten wat er met de kadavers gebeurt. Ze kunnen dus in het gebied blijven liggen, naar een destructiebedrijf gaan... of worden verkocht aan poeliers in de regio. Daarvoor moet dan wel eerst worden gecontroleerd of het vlees goed is. In totaal wordt het komende weken 1800 herten afgeschoten... om de populatie op orde te krijgen. En wintersporters in de Zwitserse en de Oostenrijkse Alpen... die moeten rekening houden met lawinegevaar. Er is de afgelopen dagen tussen de 40 en 80 centimeter sneeuw gevallen. Extra gevaarlijk omdat het Alpengebied wordt geteisterd door een storm. Ook is de temperatuur aan de hoge kant... waardoor de sneeuw snel gaat schuiven. In het oosten van Zwitserland zijn de meeste bergpassen gesloten. Een aantal plaatsen is over de weg zelfs niet meer bereikbaar. Vanaf 2 kilometer hoogte ligt daar tot wel 80 centimeter verse sneeuw. Het weer in Nederland. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog.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 De uitzending start om 12 uur en eindigt om 4 uur. Met interviews, wetenswaardigheden en vooral lekkere, gezellige muziek. Zie de ZFM-medewerkers in actie. Vraag een leuke plaat aan of kom gewoon gezellig genieten. Er is van alles te doen.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 Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own game. getting Pages out of New Jersey from Courtney B, telling me about a party up in NYC.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 Oh, wow. How many people strayed out of the flow? Most said that I was a failure. But now the same motherfuckers asking me to do. But now I'm yelling, I can't help ya. Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no. You for real? now that I'm a fly guy. And I fly high, uh, wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no stud. Wishing you was popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club, me in the band. icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we poppin' the crisp. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, know they diss, honeys look, know they wish.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 I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, Mama, but we can go difference called a coconut grove.